Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De leven gemiddeld nog 20 jaar te gaan. In 2023 is daar nog een half jaar bijgekomen. De levensverwachting van Nederlanders stijgt al sinds 1950. Toen was de kans om bijvoorbeeld 90 jaar oud te worden 9 procent. En nu is dat 31 procent. Dat komt onder meer door de toegenomen medische kennis, betere voeding en betere levensomstandigheden. De overheid gebruikt de cijfers van het CBS om de AOW-leeftijd vast te stellen. De AOW-leeftijd voor 2023 wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Acteur Kevin Spacey heeft zich ook op een rond de set van de tv-serie House of Cards misdragen. Dat zeggen acht medewerkers van de serie tegen de Amerikaanse omroep CNN. De acht spreken van een giftige sfeer waarbij Spacey geregeld seksueel getinte opmerkingen maakte... en vooral jonge mannelijke medewerkers betastte. Eerder deze week werd de acteur beschuldigd van het aanranden in de jaren 80 van de destijds 14-jarige acteur Anthony Rapp. Netflix legde een paar dagen later de opname voor het zesde seizoen van House of Cards stil. En daarna kwamen er nog meer beschuldigingen tegen Spacey. De Amerikaanse regering biedt Puerto Rico toch extra hulp bij de wederopbouw na de orkaan Maria. President Trump belooft om 90% van de kosten te betalen. Dat is veel meer dan de gebruikelijke bijdrage van 75% bij dit soort rampen. Staten worden geacht een kwart van de kosten zelf te betalen. Nadat Puerto Rico in september was getroffen door de orkaan... zei Trump nog dat hij weinig zin had om geld te geven... omdat Puerto Rico, een autonoom gebied binnen de VS, enorme schulden heeft. Met het geld uit Washington moet onder meer de verwoeste infrastructuur worden hersteld. Het weer, koude nacht met minima rond 3 graden. Land maart steeds meer opklaringen, maar plaatselijk ook mist. In het zuiden en westen wat minder koud. In de ochtend lokaal grijs en bewolkt.